Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Texas wil dat de dader van de aanslag in El Paso van gisteravond de doodstraf krijgt. En wordt onder meer hate crime en moord ten laste gelegd. De aanklager zegt dat het bloedbad wordt behandeld als een terroristische aanslag. Een man van 21 uit Dallas schoot gisteravond in een winkelcentrum 20 mensen dood, onder wie zes Mexicanen. Drie mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter zou zijn daad op internet hebben aangekondigd in een nationalistisch manifest. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van een man van 42 uit Leeuwarden... die na ingrijpen van de politie overleed. De politie ging woensdagavond af op een melding van een vechtpartij... in een GGZ-instelling, waar op dat moment ook brand woedde. Agenten brachten een man onder controle die zich hevig verzette. Kort daarna werd hij onwel en moest hij worden gereanimeerd. Afgelopen dag overleed hij in het ziekenhuis. De politie laat het handelen van de betrokken agenten onderzoeken. Irak ontkent betrokkenheid bij de tanker die gisteren door buurland Iran in de Perzische Golf in beslag werd genomen. Het schip smokkelde volgens Teheran brandstof naar een aantal Arabische staten. Maar Iran zegt dat het geen brandstof op de internationale markt brengt. In de eredivisie heeft AZ gewonnen van Fortuna Sittard. Het werd in Alkmaar 4-0. Daarmee staat AZ na de eerste speelronde bovenaan. FC Utrecht won met 4-2 van ADO Den Haag. Eerder eindigde Feyenoord Sparta in 2-2. Heerenveen won met 4-0 van Heracles. Dan het weer. Vannacht trekken van het zuidwesten uit buien over het land... met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 17 graden.